En ook mogen coffeeshops niet meer aan buitenlanders verkopen... en alleen nog door de overheid gecontroleerde wiet en hash aanbieden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat die voorwaarden veel gemeenten zal afschrikken. Bij de huurcommissie komen zoveel klachten binnen... dat de behandeling van de klachten soms wel anderhalf jaar duurt, meldt een vandaag. Wettelijk is vastgelegd dat de commissie binnen vier maanden uitspraak moet doen. Mensen kunnen naar de huurcommissie stappen als ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met de huurprijs. De commissie zegt dat de werkdruk erg hoog is. Er was dit jaar gerekend op ruim 6000 geschillen, maar dat worden er waarschijnlijk 10.000. In Brussel zijn onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het eens geworden over een concepttekst voor de politieke verklaring bij het Brexit-akkoord. Daarin staat hoe ze willen dat de relatie tussen de Britten en de EU eruit komt te zien. In de tekst gaat het nu over een zo nauw mogelijke handelsrelatie. Zondag moeten de regeringsleiders de tekst nog goedkeuren. Het meldpunt vuurwerkoverlast is opgeheven. Volgens initiatiefnemers is hun doel bereikt. Nu geregeld is dat gemeenten het afsteken van vuurwerk aan banden kunnen leggen. Het meldpunt werd in 2011 opgericht om zichtbaar te maken... hoe groot de overlast van vuurwerk was rond oud en nieuw. Jaarlijks kwamen er tienduizenden klachten binnen. En het weer nog. Bewolkt, in het zuiden wat zon en het wordt 3 tot 7 graden.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 en wil je via het internet, dan tik je even in zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan zo meteen beginnen met Status Quo. En daarna Tina Turner. Veel plezier in dit eerste uur. 1986 bracht eh, Tina Turner het album Break Every Rule uit. En daarop stond dit nummer Typical Male. En we begonnen met eh, de status quo met Down Down uit 1974 van het album On The Level. En straks, binnen een half uur, krijgen we nog een keer de eh, status quo. Ik ga het wel even uitleggen. Ehm, we zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat betekent 22 november 1968. Twee nieuwe binnenkomers maar liefst. de eerste die staat op nummer 32. En dat zijn de Four Tops. I'm in a different world. In this world of ups and downs, my dreams all fall through. Things just don't work out no matter what I do. Disappointment haunts me through each lonely day. The world around I see in only shades of gray. up off the ground. eerste nieuwe binnenkomer op 32. Dat waren de voortops, dus met I'm in a Different World. En de klapper van de week staat één plaatje hoger. En eh, dat is Des O'Connor met 1, 2, 3, O'Leary. De klapper van de week, week, week. One, two, three, O'Leary Games I played with Mary way back in the wildwood of our careless childhood. Then we both discovered how friends turn to lovers. Now the memory stays of one, two, three three O'Leary days, magic days when she was mine, have run away too fast, just like the sands of time. Where's the boy I used to know? And where's that little girl who said, I love you so. Where did she? leden van de Shadows... de bassist Jet Harris en drummer Tony Meehan... die eh, hebben de handen ineengeslagen en slaagden erin om een eh, stuk of drie grote hits te maken. En dit was er een van uit 1963, Scarlett O'Hara. We gaan naar het jaar 1970. Toen kwamen er heel veel mooie LP's uit, ook deze. After the Gold Rush van Neil Young. En daarvan draaien we het titelnummer. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. the fool silver spaceships lying in the yellow haze of the sun. There were children. de Must Have LP van Neil Young... After the Gold Rush uit 1970. En we zijn toe aan de tip van Willem. En eh, die komt van Status Quo. En Status Quo hadden we natuurlijk aan het begin van het programma al. Dus wij zaten wat dat betreft op één lijn. Misschien was het wel telepathisch. Je weet het nooit. Het nummer wat we gaan spelen dat eh, komt van Rob en Verdi Bolland. En dat heet In the Army Now. En die hadden in 1981 zelf al een hit. En vooral in de Scandinavische landen was het een eh, nummer 1 succes. Ehm, In the Army Now, dat wordt eh, gespeeld door de Status Quo... en dat is de titelsong van de gelijknamige LP. En die komt uit 1986. De tip van Willem. the best. future Dat waren de Cats uit 1976 met We Should Be Together.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 En het was ook een beetje autobiografisch. Uh, Genesee in met At 17. Eh, sommige groepen die, eh, worden wereldberoemd door de vele muziek die ze uitbrengen. Maar er zijn ook groepen die dat met één LP al kunnen doen. Die worden dan geweldig nog jarenlang gedraaid. Zo is bijvoorbeeld Derek in de Domino's zo'n voorbeeld daarvan. Heel goede LP met een eh, één heel erg goed nummer. Ruim zeven minuten. Ga er maar van genieten. Derek en de Domino's. En Derek is natuurlijk Eric Clapton. Hij schreef het ook. En Leila, dat gaat over Patty Harrison... de toenmalige vrouw van George Harrison. Ah, we gaan iets heel anders doen nu. Iets Franstaligs. Komt niet vaak voor. En eh, het volgende plaatje, dat is uh, Engelstalig...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 We sluiten vocaal af het eerste uur met eh, Bruce Channel, Hey Baby. Rick van der Linden die brengt ons even naar het nieuws en de berichten met Choo Choo. En je hoorde dus net Bruce Channel uit 1962. En het feit dat daar mondharmonica op werd gespeeld...